uur. Door met het NOS-journaal. Actrice Sjoukje Hoijmaier is overleden. Dat laat haar management weten. Hoijmaier was bekend van haar rollen... onder meer in de comedyserie Zeggen Za. Daarin speelde ze de rol van huisarts Lidie van der Ploeg. Bij de actrice werd in april eierstokkanker vastgesteld. Sjoukje Hoijmaier was 78 jaar. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd over een kabinetsmaatregel... die de organisatie zelf heeft voorgesteld... Dat blijkt uit een memo in handen van de NOS. Het gaat om het plan om directeuren groot aandeelhouders belasting te laten betalen... als ze meer dan een half miljoen euro van hun eigen BV lenen. Minister Hoekstra maakte dat op Prinsjesdag bekend. VNO-NCW vroeg meteen om een gesprek met de minister. Nu blijkt dat de werkgeversorganisatie het plan vorige maand zelf opperde... aan de coalitiepartijen en het ministerie van Financiën. In reactie zegt VNO-NCW nu dat het nooit akkoord zou zijn gegaan met het voorstel zoals het nu uitpakt. De ouders die begin dit jaar hun baby hadden ontvoerd... hebben een celstraf gekregen van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Toem had 18 maanden geëist. De baby Hanna was uit huis geplaatst. De ouders ontvoerden haar in februari bij de pleegmoeder vandaan. Het kind en de ouders werden dezelfde dag nog teruggevonden... op een vakantiepark in Duitsland. Ouders worden ook verdacht van mishandeling. De baby was uit huis geplaatst nadat ze met ernstige verwondingen in het ziekenhuis was opgenomen. In het hele land zijn evenementen afgelast vanwege het onstuimige herfstweer. Door de harde wind en regen vinden veel organisatoren het niet verantwoord om door te gaan met de plannen. Zo gaat in Leeuwarden een wandeltocht voor het goede doel niet door. Ook een culinair festival in het Rotterdamse Museumpark is vanavond afgelast... doordat de wind heeft huisgehouden op het festivalterrein. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden ook buien. Het is 15 tot 17 graden. Vanavond meer buien met kans op zware windstoten. Morgen verspreidt nog een bui bij een matige tot vrij krachtige westenwind... en maxima tussen 14 en 17 graden. Zondag een kille dag met veel regen en wind.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 I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For I control?